4 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. De voormalig topadviseur van president Trump hebben er actief tegen tegengewerkt. Dat schrijft Nicky Haley, de Amsterdam Dance Radio. Yeah, yeah, yeah. Het gaat om oud-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson... en de voormalig chefstaf van het Witte Huis John Kelly... Amsterdam, we are. Het sinds de verkiezingen daarom vraagt. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het binnenland kan het licht vriezen en is er kans op mist. Op dag neemt de bewolking verder toe en in de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sier.